Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De voormalige Amerikaanse vicepresident Cheney heeft een nieuw hart gekregen. Hij heeft in een ziekenhuis in de buurt van Washington een harttransplantatie ondergaan. Volgens een woordvoerster heeft Cheney bijna twee jaar op een donorhart gewacht. De voormalige vicepresident kampt al langer met hartproblemen. Cheney heeft vijf hartaanvallen gehad, onderging een viervoudige bypassoperatie, is twee keer gedotterd en kreeg twee keer een pacemaker... Dick Cheney, 71, was vicepresident van 2001 tot 2009 onder president George W. Bush. Een Japans visserschip dat door de tsunami van vorig jaar is meegesleurd drijft richting Canada. Het is het eerste grote stuk puin dat dreigt aan te spoelen aan de andere kant van de grote oceaan. De Canadese kustwacht houdt het 15 meter lange spookschip in de gaten. Op het oppervlak van de oceaan drijft nog zeker 1 tot 2 miljoen ton afval dat door het tsunami naar open zee is meegenomen. Ook al zijn tonnen ook zijn al tonnen restafval afval naar de bodem gezonken. De verwachting is dat het meeste tsunami-puin in 2014 zal aanspoelen aan de kust van Noord-Amerika. In het zuiden van India is een Nederlandse vrouw om het leven gebracht. Haar Nederlandse vriend is verhoord. De politie sluit niet uit dat hij haar heeft vermoord. De vriend vertelde dat hij en zijn vriendin in zijn huis zijn overvallen. Hij zou daarbij bewusteloos zijn geraakt. En toen hij bijkwam zag hij dat zijn vriendin dood was, zei hij. De Indiaanse politie twijfelt aan het verhaal, onder meer omdat de man pas na 26 uur alarm sloeg. Over een uur gaat de zomertijd weer in. Om twee uur wordt de klok in heel Europa een uur vooruitgezet. Daardoor is het de komende tijd ochtends langer donker en de komende maanden s'avonds langer licht. De zomertijd eindigt in het laatste weekend van oktober, dan gaat de klok weer een uur terug. Het weer, vannacht op veel plaatsen mistig, bij een graad of 4. In de ochtend lost de mist op en daarna wordt het zonnig, met wat sluierbewolking. Dan wordt het 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden.